Jan van der Putten met het NOS-journaal. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de staten Arizona en Michigan gewonnen. In Arizona gebeurde dat met overmacht. In zijn thuisstaat Michigan haalde Romney ongeveer 5% meer dan zijn belangrijkste rivaal Rick Santorum. Volgende week is het Super Tuesday, dan wordt er in 10 staten tegelijk gestemd. In Canada zijn vier mannen opgepakt die contact hadden met Robert M. Ze worden verdacht van het maken, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. De politie kwam de mannen op het spoor door onderzoek van onder meer de computer van M. Een van de verdachten stuurde via internet kinderporno naar mensen die voor de politie bleken te werken. De afgelopen jaren zijn zeker 24 mensen gestorven aan Q-koorts. Dat zei RIVM-directeur Coutinho in Nieuwzuur. Tot nu toe werd uitgegaan van 19 doden. Volgens Coutinho kan het aantal slachtoffers nog hoger liggen dan 24... omdat niet alle artsen gericht op zoek zijn naar signalen van Q-koorts. In Griekenland is het parlement akkoord gegaan met nieuwe bezuinigingen ter waarde van 3,2 miljard euro. Dat was een voorwaarde van de EU, de ECB en het IMF voor nog eens 130 miljard aan steun. Dat nieuwe reddingspakket kreeg gisteravond in Den Haag de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Stanley A., die verdacht wordt van het doden van het 15-jarige meisje Ximena, heeft begin deze maand zijn hulpverlener om extra hulp gevraagd. Chimena werd zaterdagochtend dood op straat gevonden in Den Haag. A. schreef in een brief aan een GGZ-instelling dat hij veel negatieve gedachten heeft over agressie en woede, zegt zijn advocaat. Het is onduidelijk of A. inderdaad meer hulp heeft gekregen. De rechten van de Nederlandse speelfilm Taped zijn verkocht aan de Amerikaanse maatschappij Columbia Pictures. De thriller van regisseur Diederik van Rooyen ging vorige week in Nederland in première. Wie er in de Amerikaanse versie van Tape gaan spelen is nog niet bekend. Het weer vanochtend bewolkt en nevelig en wat regen. In de loop van de middag hier en daar zon. Het wordt 10 graden aan zee en 13 in het binnenland. Dit was het... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a freedom that everyone sin, death, and mass destruction. But I'm telling you and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. Now we're not in control future go on without the help of my soul?